Jobboots met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint op de Grote Markt in Groningen burgers gehouden bijeenkomsten. In Arnhem hebben zo'n 200 vluchtelingen tijdens een wandeling met kaarsen en pamfletten hun steun betuigd aan de slachtoffers in Parijs. In Amsterdam liep burgemeester Van der Laan mee in een tocht door de stad georganiseerd door moskeeën en synagogen. Bij de start van de Zeven Heuvelenloop in Nijmegen is een minuut stilte gehouden. In heel Nederland is het morgen om 12 uur een minuut stil om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs te herdenken. De NS overlegt vandaag nog of de treinen een minuut worden stilgelegd. Frankrijk en de Verenigde Staten gaan de komende weken meer luchtaanvallen uitvoeren in Syrië en Irak. Doelwit zijn stellingen van IS, zei een hoge Amerikaanse veiligheidsadviseur tijdens de G20-top in Turkije. Beide landen gaan beter samenwerken en meer informatie uitwisselen om IS effectiever te kunnen bestrijden. Aanleiding om de strijd tegen IS op te voeren zijn de terreuraanslagen vrijdag in Parijs. Frankrijk voert sinds september luchtaanvallen uit op IS in Syrië de Amerikanen roepen andere landen op om meer te doen tegen de terreurorganisatie. Het oefenduel tussen Duitsland en Nederland dinsdag in Hannover gaat gewoon door. Dat heeft de Duitse voetbalbond bepaald. Na de terreuraanslagen in Parijs was het enige tijd onzeker of de wedstrijd wordt gespeeld. De Duitse bondskanselier Merkel en haar voltallige ministersploeg zijn dinsdag aanwezig bij de wedstrijd in Hannover, melden Duitse media. Duitsland speelde vrijdagavond in Parijs, in het Stade de France, dat ook werd getroffen door de terreuraanslagen. Zelfmoordterroristen lieten buiten het stadion bommen afgaan. Het weer vanavond en vannacht afnemende wind en vrijwel overal droog. Morgen opnieuw bewolkt en af en toe regen.